9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De ondernemingsraad van het failliete MC Slotervaart staat positief tegenover de plannen voor een doorstart van het ziekenhuis in Amsterdam. De raad heeft het plan besproken en zegt hoopvol te zijn. Een meerderheid van de medisch specialisten van het Slotervaartziekenhuis liet zich gisteren al positief uit over de plannen. De curatoren zijn in gesprek met een consortium. Ze beoordelen de plannen komende week. Er is nu nadrukkelijk nog geen akkoord, zeggen ze. In Polen, in de hoofdstad Warschau, hebben zo'n 200.000 mensen meegelopen met de jaarlijkse onafhankelijkheidsmars. Polen werd 100 jaar geleden onafhankelijk. De burgemeester van Warschau had de mars aanvankelijk verboden uit angst voor geweld en haatzaaien. Maar de rechter draaide dat besluit terug. De laatste jaren trekt de viering ook openlijk extreemrechtse deelnemers. Een deel van hen scandeerde vorig jaar racistische, homofobe en fascistische leuzen. Van dat soort leuzen was dit jaar voor zover bekend geen sprake. Wel waren er ook dit jaar ultranationalistische groeperingen. Ook de rechtsnationalistische Poolse regeringsleiders en politici liepen mee. En het is voor het eerst dat die voorop lopen bij zo'n grote mars... waarbij ook extreemrechtse bewegingen meedoen. Bij de Grand Prix van Brazilië is Max Verstappen tweede geworden. Hij reed een tijd lang op de eerste positie, maar raakte buiten de baan door een botsing die werd veroorzaakt door coureur Esteban Ocon. De Brit Lewis Hamilton nam de eerste plaats over en Verstappen kon hem niet meer inhalen. Na de race was Verstappen boos. Ik had hier moeten winnen, zei hij. Hij haalde verhaal bij Ocon, noemde hem een idioot en stak zijn middelvinger op. Hij heeft hem ook een paar keer geduwd. Ocon kreeg voor zijn actie wel een tijdstraf van 10 seconden. Het weer, vanavond meest droog, maar later vannacht opnieuw regen. Minima rond 9 graden. Morgen regenachtig en bewolkt en dan wordt het 11 of 12 graden.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 We gaan twee uur luisteren naar New muziek. Het nieuwe werkjes stromen weer binnen en ik kan uh, eh, met trots aankondigen van een... Eh, de eerste is een hele eh, nieuwe album van een Nederlandse artieste. Kerani heet ze, uit het Limburgse, Zuid-Limburgse Stijn om precies te zijn. En eh, haar nieuwe album heet Small Treasures. Prachtig album met eh, tien werkjes erop. En uh, neo classic wordt het, deze muziek ook wel genoemd. En ja, dat is zeer veelzijdig, zeer, zeer veelomvattend moet ik zeggen. Ja, even goed formuleren. Ga dat zien natuurlijk op haar eigen website karani.nl of via deze website Peaceful Radio. Info. Goed, ik laat jullie niet in spanning. Ja, dat moet ik wel, want we moeten de tweede artiest nog aankondigen. En dat is uh, eh, Joanna van... Uh, even kijken, hoe heet ze van haar achternaam? Nou, dat staat er even niet op. Oh ja, Larzo, Larzo. Met haar... Ehm, zij heeft een eh, album gemaakt met Canyon Shadows. En die komt er gelijk achteraan. Ook op mijn website pisoreo.info meer informatie over deze artiesten. Goed, ik wens jullie eh, op veel luisterplezier. This is pianist Lauren Everts, and you are listening to Peaceful Radio. Thanks for listening to Peaceful Radio. This is Michelle Qureshi, and you can learn more about my music at my website, michellequreshi.com. I'm Tom Carlino with Perpetual Motion, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website at perpetual-motion.net. This is solo piano artist Rachel LaFond, and you are listening to Peaceful Radio. May this music fill your heart with peace and goodness. በሰው ይተካል። ሌላን ከወደዱ ያለፈው ይረሳል። አገር ከቀየሩ ከራቁ ከስፍራው ይሰወራል ናፍቆት ከሌሉ ከቦታ የታሌታ የታሌታ የታ ያላንከበደሉ ያለፈው ይረሳ አገር ከቀየሩ ከራቁ ከስፍራው ይሰወራ ናፍቆት ከሌሉ ከቦታው የታለታ የታ ደስታችን ነግዶ በፈቀደው መንገድ ተለያይተን በቃ ወደ Thank you for listening to Peaceful Radio. I'm Shambu. Please visit my website at shambumusic.com. Shoshana Michel, and you are listening to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit. To learn more about my music, please visit my website at www.shoshana, S H O S H A N A, music.com.